Zes uur. Door Megens met het NOS-journaal. Het kabinet moet meer geld uittrekken voor het onderwijs... om te voorkomen dat het extra hard wordt geraakt door de coronapandemie. In een advies van de Onderwijsraad aan de ministers Slop en Van Engelshoven... staat dat vooral het lerarentekort en de kansenongelijkheid nijpender worden. Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben meer last van de crisis... bijvoorbeeld doordat ouders niet goed kunnen helpen bij hun schoolwerk... Daarom zijn brede brugklassen nodig en voldoende goed opgeleide leraren. De kerkelijke gemeenten binnen de protestantse kerk Nederland... hebben samen zeker een miljard euro aan vermogen in kas. Dat stelt een speciale commissie van PKN... die de vermogenspositie van de protestantse kerken onderzocht. De kerken zouden niet gericht moeten zijn op het instand houden van vermogen. Het geld zou moeten gaan naar activiteiten van de kerk en de samenleving, vindt de commissie. Het optreden van de gemeente Amsterdam en de politie rond het antiracismeprotest op de Dam moet extern worden onderzocht. Dat schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad. Die vergadert er morgen over. Door de drukte konden betogers geen anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Toch werd de demonstratie niet afgebroken en dat leidde tot ophef. In Houston wordt later vandaag George Floyd begraven. De zwarte man die in Minneapolis omkwam door politiegeweld... Gisteren was er een waken voor hem in een kerk in Houston. Floyd lag opgebaard in een open kist. Duizenden mensen liepen daar langs om hem zo de laatste eer te bewijzen. Veel ondernemers waren vorige maand optimistischer over het voortbestaan van hun zaak dan in april. Vooral winkeliers zijn een stuk positiever. Het beeld is wel vertekend doordat het pessimisme in april historisch groot was, zegt hoofdeconoom Van Mulligen van het CBS. Het weer vandaag zon en wolken, op de meeste plaatsen wel droog. Temperatuur 14 tot 18 graden.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 En samen sporten Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.